uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In zijn speech zei hij dan ook dat zijn eerste instinct was om militairen te laten vertrekken. Maar Trump vreest een machtsvacuum dat makkelijk opgevuld kan worden door Al-Qaeda en Islamitische Staat. Trump zei niet of er extra troepen naar Afghanistan gaan. Op dit moment zijn er nog 8000 Amerikanen in het land. Nederlandse truckers slaan alarm over de haperende tolkastjes in België. Doordat die niet goed werken worden honderden vrachtwagenchauffeurs ten onrechte bekeurd, zegt de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland in de Telegraaf. Volgens de TLN doen de registratiekastjes het soms niet en dan krijgt de nietsvermoedende chauffeur vervolgens een boete omdat hij geen tol heeft betaald. Het zou om vele honderden bekeuringen vanaf 1000 euro gaan. Minister Schultz zegt in de krant dat ze op de hoogte is van de problemen en dat ze die bij de Belgen heeft aangekaart. Een aardbeving met een kracht van 4,3 heeft het Italiaanse eiland Ischia al voor de kust van Napels getroffen. Verschillende gebouwen zijn ingestort door de beving, vooral in de stad Casamicciola in het noorden. Een vrouw is omgekomen toen ze werd geraakt door brokstukken van een kerk. Er zijn zeker 25 gewonden en 7 mensen worden vermist. Het tijdstip van de aardbeving was rond 9 uur de afgelopen avond. Veel mensen zaten toen te eten en liepen in paniek de straat op. Ischia is een populaire toeristische bestemming. De Finse inlichtingendienst is dit jaar getipt dat de Marokkaanse asielzoeker... die afgelopen vrijdag twee mensen doodstak in Turku, was geradicaliseerd. Maar niets wees erop dat er een concrete dreiging was, schrijft de dienst in een verklaring. Het Finse OM verdenkt hem van twee moorden en acht pogingen tot moord met een terroristisch motief.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 Champagne. shimmy, yeah, la la, Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. finna swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer.